Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Pakistan zijn duizenden mensen de straat op gegaan... om de vrijlating van oud-premier Imran Khan te eisen. Meer dan 240 activisten zijn daarbij opgepakt, melden Pakistanse autoriteiten. Khan werd in 2022 na een motie van wantrouwen afgezet als premier. Afgelopen januari werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel voor corruptie. Khan ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij politiek monddood wordt gemaakt. De politie heeft in Rotterdam drie nepagenten opgepakt. Tientallen mensen in het hele land werden door de mannen opgelicht. Ze boden ze aan de slachtoffers om hun kostbaarheden veilig te stellen. De verdachten zijn 20, 21 en 23 jaar. Bij de aanhouding gooide een van de verdachten zijn telefoon uit het raam. Agenten zagen dat met een drone en namen de telefoon in beslag. De politie vond bij de verdachten ook dure merkkleding en een grote hoeveelheid contant geld. Er ging van alles mis bij het bedrijf achter de onderzeeër Titan... die twee jaar geleden implodeerde. Dat zegt de Amerikaanse kustwacht in een rapport. De eigenaar van het bedrijf zou meerdere problemen met de veiligheid van de onderzeeër... hebben genegeerd en verborgen. Bij de ramp kwamen vijf mensen, waaronder de eigenaar, om het leven... toen ze onderweg waren naar het wrak van de Titanic. De Amerikaanse kustwacht wil nu meer toezicht op commerciële duikbootbedrijven... om nieuwe incidenten te voorkomen. De Britse metalzanger Ozzy Osbourne overleed aan een hartstilstand. Die vond plaats buiten het ziekenhuis, meldt de New York Times op basis van de overlijdensakte. De voormalige frontman van Black Sabbath had een vernauwing van zijn kransslagaders... en, en leed ook aan de ziekte van Parkinson. Ozzy Osbourne overleed vorige maand op 76-jarige leeftijd. Het weer in het midden en noorden van het land kans op regen.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 schade is hersteld. een eh, technische onvolkomenheid. Ik hoop dat ik hem heb opgelost. En uh, eh, luister alsnog naar uh, Leonard Cohen met By the River's Dark. Ga hem gewoon even opnieuw opstarten Leonard Cohen, By the River's Dog. <clears throat> U luistert naar Tussen App en Vloed. Een <clears throat> beetje de kikker in de keel, luisteraars. Dit is een mooie van uh, eh, P.P. Arnold. Angel in the Morning. There'll be no strings to bind your hands Not if my love can't bind your no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dark. If morning's echoes says we've sinned Well, it was what I wanted now And if we're victims of the night dames, we schakelen over naar Boyzone. Baby, can I hold you? luisteraar tussen app en vloed. Dit was de schitterende muziek van uh, eh, Ennea. We gaan eventjes reflecteren. The Reflections of My Life. The Marmalade. Marmelade met Reflections of My Life. Nou, de volgende artiest kent u ongetwijfeld. Hij was zeer populair in de jaren 60. Hij is nog altijd populair. 80 eh, is hij gepasseerd, de 80-jarige eh, leeftijd maar. Treedt nog altijd op en eh, met veel succes. En nog met een uitstekende stem. En dan heb ik het over Cliff Richard. Richard It's All Over. Jasper Taconis is een eh, vrij onbekende musicalster in Nederland. Kan prachtig zingen en doet hij nu met een cover van Tom Jones. I Who Have Nothing. Jasper Takonis onthoud die naam. I Who Have Nothing.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 You say it best when you say nothing at all. perdu dans le ciel. We hebben een uh, zangeres uit België met een fenomenale stem. Het lijkt een beetje op Celine Dion. Ik heb het over Lara Fabian. Dit is Immortel. celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu seras. le seuil fragile, je franchirai le pas. le mal s'il ne reste que ça. On aura beau me dire que rien ne valait rien, tout serait à moi. À quoi peut me servir de trouver le Lara Fabian, afkomstig uit België, met het prachtige Immortel.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 Rob de Nijs, maar dit keer Den Vogelburg. Met een Engelstalige versie van het ritme van de regen. Rhythm of the Rain. just wonderful life Glenn Vogelberg. Rhythm of the Rain, Je kent het allemaal van Rob de Nijs. We gaan afsluiten luisteraars met Elton John.